Vandaag weer samengesteld en gepresenteerd door Tom Hendricks. Goedemorgen Zandvoort, Bentveld en de randen van Haarlem. En natuurlijk ook goedemorgen aan onze internetluisteraars in Bergen op Zoom, Hoetangen, Dokkum, Hamburg en waar nog meer ter wereld. Vandaag wil ik maar eens een keertje klassiek beginnen met een lied van Frans Lehár. Dein is mijn ganzes herz. In het Engels, yours is my heart alone. Maar schrik niet, ik vond daar een jazzversie van. Gespeeld door vibrafonist Victor Veldman, alt-saxofonist Cannonball Adderley, gitarist Wes Montgomery, bassist Ray Brown en Louis Hayes op drums. Dein is mijn ganzes herz. dat was nog maar even een stukje klassiek. De sabeldans van Katsutorian, maar ook stevig verjazzed. In dit geval door de big band van Woody Herman. We gaan weer even de rust opzoeken. Ik wil eventjes wat draaien van de helaas veel te jong overleden Nederlandse jazzzangeres En beurten. Johanna Rafalovic heette ze eigenlijk, maar ja, dat kon je niet goed gebruiken in de jazz. En daarom werd het N. Burton, naar de Amerikaanse acteur Richard Burton. Ze trad onder andere op voor de Amerikanen in Duitsland, bij Pierre Beck in Scheveningen en bij Ramses Shaffi. Haar doorbraak kwam in 1967 toen haar LP Blue Burton uitkwam, geproduceerd door John Fish. Ze werd erop begeleid door het trio Louis van Dijk, versterkt door alt-saxofonist Piet Noordijk. En van dat album en Burton met Try A Little Tenderness. She may get weary Women do get weary Wearing the same shabby dress And when she is weary Try a little tenderness She may be waiting just anticipating the things she may never possess while she's without them try a little tenderness It's not just sentimental She has her griefs and her cares And the word that's soft and gentle Makes it easy won't regret it Women don't forget it Cause love is their whole happiness And it's oh so easy Try a little tenderness so easy Try a little tenderness And it's oh so easy weer een eh, klassiek stuk in jazznoten omgezet. Op verzoek was dit de band van de Haarlemse organist Rick van der Linden Exception. In 1967 ontstaan uit het in 1958 opgerichte schoolbandje De Jokers. Het was aanvankelijk een rockband, maar geïnspireerd door de Engelse band The Nice werd vanaf 1968 veel repertoire gehaald uit de rijke schat aan klassieke componisten. Dit was een deel van het Italiaanse concerto van Johann Sebastian Bach. Twee broers, wier naam hun Italiaanse afkomst verraadt, hebben in de vorige eeuw met hun trompet een belangrijke rol gespeeld in de Amerikaanse big bands. Pete en Cont Candoli. Ook speelden zij in diverse combo's en menigmaal ook samen. Speciaal voor radiocollega Hans Sandbergen zijn hier Piet Candoli en zijn jongere broertje Conte in Vets Blues. ik hou het nog maar eventjes eh, vol. Eh, dit was alweer een klassiek stuk in de jazzuitvoering. Namelijk eh, een stuk uit die Zauberfleuten van Wolfgang Amadeus Mozart. Gezongen door de van oorsprong Franse jazzvogelgroep de Swingle Singers. In 1962 opgericht door Ward Swingle. In 1973 viel de groep uit elkaar en vertrok hij naar Engeland waar hij een nieuwe groep eh, zangers vormde. En hoewel de samenstelling in de loop der jaren natuurlijk is gewijzigd, is deze groep nog steeds vol swing. De zon gaat schijnen, ik gooi gewoon nog een stuk uh, klassiek tegenaan. Ditmaal weer gespeeld door een big band. En wel die van Duke Ellington. Samen met Billy Strayhorn heeft hij diverse klassieke stukken voor zijn orkest bewerkt. Hier is het ballet uit de Notenkrakers van Tchaikovsky de Bloemwels. trâu She là boy hơn cho bao nhiêu đã đành đi Sao quên đã hi đâu bao nhiêu đàn đi ao Sắp quên đi Shabba whip day and day Shawabo didn't do it, boo it. Shadad did did did dee You said you'd get yourself a real good job. You said you had connections in a high place. Time has passed and I ain't seen a dollar yet. I buy her food and pay her rent. But that's about to stop, oh you bet got no patience left You said you'd love me till the day you die. You said you'd buy me flowers, diamonds and furs Every night you come home high or drunk or oh, worse But here's a thing for you to see I changed the locks and set you free Cause you sure ain't nothing but a gin Should do we Shub boob boob do the boob do we up we oh do we are shoop da boob you didn't do we do we Should up we up we do do do, oh. Een zangeres met een strot, deze Roberta Gambarini. Italiaanse van geboorte, maar sinds 1998 werkzaam in Amerika. En daar heeft zij in hoog tempo de harten van zowel luisteraars als jazzmuzikanten veroverd. Haar grote doorbraak kwam in 2006 met haar eerste album Easy to Love. En daarna maakte ze enkel albums met onder andere de pianist Hank Jones... En die begeleidde haar ook in het net gedraaide You Ain't Nothing van haar album So In Love uit 2009. De Franse pianist en componist Jacques Lussier begon in 1959 met zijn Bach-trio klassieke werken van Bach om te zetten in jazzklanken. Later breidde hij zijn repertoire uit met het werk van andere klassieke componisten, zo ook van Johannes Brahms. Van hem is hier in Cmbs, een van zijn beroemde Hongaarse dansen. Jacques Lussier. Count Basie hield wel van een muzikale experimentje. Zo nodigde hij eens eh, bekende collega's uit als trompetist Buck Clayton, trombonist Vic Dickinson en tenorspeler Lucky Thompson om eens eh, samen te spelen bij de ritmesectie van zijn band. En zo kon een nummer ontstaan als de net gedraaide jazzklassieker Belling the Jack.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 De vier werden opgepakt tijdens de opening van een expositie in Gothenburg gisteravond. Volgens de politie was er serieus gevaar voor mensen of voor eigendommen. De politie in Gothenburg werkte samen met de Nationale Veiligheidsdienst van Zweden. Zweedse media melden dat de opening van de expositie in de Rode Steenkunsthal plotseling werd beëindigd en dat het publiek in eerste instantie dacht dat de evacuatie bij het programma hoorde. Of de mogelijke terreurplannen iets te maken hebben met de herdenking van de aanslagen van 11 september vandaag is niet duidelijk. Op verschillende plaatsen in Amerika zijn al officiële plechtigheden geweest ter nagedachtenis aan de aanslagen van 11 september 2001. De grote herdenking in New York is vandaag, maar gisteren werd er bijvoorbeeld in New Jersey een monument onthuld voor de omgekomen inwoners uit die staat. Dat gebeurde ook in Pennsylvania, waar een van de gekaapte vliegtuigen neerstortte. Na het zware onweer van gisteravond rijden de treinen vandaag weer vrijwel normaal. Gisteravond waren er problemen door blikseminslag en omgewaaide bomen, met name in Zeeland en de provincie Utrecht. Inmiddels is de schade hersteld, alleen richting Groningen en Leeuwarden is er nog wat vertraging door blikseminslag. Vandaag kan een Nederlander burgemeester worden van een Duitse plaats. In de deelstaat Neder-Saxen worden burgemeestersverkiezingen gehouden. En de Nederlander Frans Willemme uit het Twentse Dinkeland is in Noordhoorn kandidaat voor het CDU, de FDP en een lokale partij. Hij heeft één tegenkandidaat van de SPD. Dat Willemme gekozen kan worden is een gevolg van een Neder-Saxische kieswet uit 1996. Willemme heeft in Nederland ervaring als burgemeester. Hij bekleedde die functie in Dinkeland. Overigens is het Duitse burgemeesterschap niet te vergelijken met het Nederlandse. In Duitsland is het meer een ceremoniële functie. En dan het weer, eerst droog en zonnig, maar vanmiddag bewolking en dan ook kans op